Clemens Peters met het NOS-journaal. Langs de Aad gewoed in een tankstation. Volgens de brandweer is het Shell-station De Andel zo goed als uitgebrand. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Vanwege de brand is de A12 tussen Gouda en Reewijk... in beide richtingen afgesloten, zegt Rijkswaterstaat. Het verkeer moet omrijden via de A4 en de N11. Over de oorzaak is officieel nog niets bekend. Een ooggetuige meldt op Twitter dat een automobilist... met hoge snelheid op een pomp is gereden. De Amerikaanse staat Oklahoma heeft na de aardbeving van vanochtend tientallen schalieputten gesloten. 35 putten moeten direct dicht. Volgens de overheidscommissie die erover gaat is er wetenschappelijk bewijs dat de opslag van afvalwater bij de winning van schaliegas en olie leidt tot aardbevingen. Oklahoma werd gisterochtend getroffen door de zwaarste beving in de regio tot nu toe. Naburige staten hebben de afgelopen jaren het aantal schalieputten al beperkt. Sindsdien is het aantal aardbevingen daar meer dan gehalveerd. In Bangladesh is moslimleider Mir Qasem Ali opgehangen. Hij was een van de leiders van de grootste islamitische partij in Bangladesh. De 63-jarige Ali kreeg de doodstraf voor oorlogsmisdaden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in 1971. Bangladesh scheidde zich toen met hulp van India af van Pakistan. Na een jaar is er in Nederland weer een wolf gezien in het wild. Bewoners van het dorpje Beuningen in Overijssel aan de grens met Duitsland fotografeerden het dier op een grasveld. Staatsbosbeheer zegt dat in combinatie met de verse uitwerpselen die zijn gevonden het zeer waarschijnlijk om een wolf gaat. Mogelijk is het de wolvin die in de buurt van het Duitse Noordhoorn leeft en daar twee weken geleden werd gesignaleerd.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 it in a mix time. It. Eh? Rise and amplifying when we're coming with this swing. Just following the they watch for the rhythm. Watch the way we drop it in a mix time. Eh? Rise and amplify it when we come in with the swing. Just follow anybody. was so, oh, oh, so bad. I don't think he's.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 You. it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang.